Hoi Alex. Al tien keer. Doel wil ProRail binnen drie tot vier jaar bereiken, schrijft minister Schultz van Hagen in een brief van de Tweede Kamer. Ze noemt het plan goed en ambitieus, aangezien vorig jaar 157 keer een trein door een rood sein reed. Het plan van ProRail komt mede naar aanleiding van het treinongeluk in Amsterdam twee weken geleden, waarbij 117 mensen gewond raakten en een vrouw overleed aan haar verwondingen. Bij de dodenherdenking in Vorden mag de gemeente de Duitse militairen op de begraafplaats niet herdenken. Dat heeft de rechtbank besloten. De organisatie Federatief Joods Nederland had een kort geding aangespannen. Die vindt het grievend om ook Duitse militairen te herdenken. Tijdens de herdenking mogen de burgemeester en wethouders dus niet langs de graven van de Duitsers lopen. Anderen mogen dat wel. Op Eindhoven Airport is bij de landing van een vliegtuigje iets misgegaan. Het toestel ligt naast de baan. De rechtervleugel is afgebroken. Er waren vier mensen aan boord. Drie van hen zijn uit het toestelletje gehaald. Eén inzittende zit beklemd. Het is niet duidelijk of de inzittenden gewond zijn geraakt. Zo gaan om een eenmotorig lesvliegtuig. Vanwege het ongeluk is Eindhoven Airport dicht. De man die in een crash in België twee baby's en een begeleidster doodde is toerekeningsvatbaar verklaard. De advocaat van de man heeft altijd betoogd dat zijn cliënt niet toerekeningsvatbaar is en wilde hem op laten nemen in een psychiatrische inrichting. De daadwerkelijke rechtszaak tegen de man kon op zijn vroegst dit najaar beginnen. Het weer, opklaringen en droog. Morgen bewolkt en vooral in de zuidoostelijke helft van het land regen. Maximaal 11 graden. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. De politie controleert vandaag op snelheid op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn en op de A37 tussen Hogeveen en de Duitse grens.